zijn het afgelopen kwartaal 180 zaken extra op de aantal kinderpornozaken dat nog niet is behandeld. Wordt daar, komt daarmee op 950. De politie bevestigt een bericht hierover van RTL Nieuws, maar zegt dat er ook een andere oorzaak is. Door internationale samenwerking komen er steeds meer zaken uit het buitenland die onderzocht moeten worden. Het Eurovisie Songfestival 2011 in Düsseldorf is gewonnen door Azerbeidzjan. Het duo Nicky en El scoorde met het liedje Running Scared de meeste punten. Azerbeidzjan werd vooraf al gezien als een, een van de grootste kanshebbers. Op de tweede plaats eindigde Italië en derde werd Zweden. In totaal deden 43 landen mee aan het liedjesfestival. 25 landen stonden in de finale. Nederland haalde die finale niet. De drie J's werden afgelopen donderdag in de tweede halve finale uitgeschakeld.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 Het in het centrum is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat er een agent bij de schietpartij West was betrokken. En daarom is de Rijksrecherche ingeschakeld die samen met rechercheurs uit een andere regio de zaak onderzoekt. In Horen zijn bij een ruzie drie mensen gewond geraakt, van wie één zwaar. Het incident was bij het sportcentrum Vredehof, waar vanavond een groot internationaal kickboxgala was. De zwaar gewonde ligt in het ziekenhuis. Er werden veel ambulances ingezet nadat de politie een melding had gekregen dat er zou zijn geschoten. Of het ook echt om een schietpartij ging, zoekt de politie nog uit. Eén persoon is aangehouden. Doordat recherche uit andere delen van Nederland meehelpt aan het onderzoek naar de Amsterdamse zedenzaak, zijn het afgelopen kwartaal 180 zaken extra op de plank terechtgekomen. Het aantal kinderpornozaken dat nog niet is behandeld wordt daar, komt daarmee op.